Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De burgemeester van Nieuwegein wil dat de werkzaamheden op de A2 worden aangepast. Gisteren en vandaag liep het verkeer rond Utrecht vast. De A2 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen. Het verkeer moet dan omrijden via de A12 en de A27. Maar ook die wegen lopen vast. Net als de wegen in omliggende gemeenten, zoals dus Nieuwegein. Maandag praat de gemeente en de Rijkswaterstaat over de situatie. In Londen is brand uitgebroken in het bekende historische gebouw Somerset House. Er zijn zo'n 125 brandweerlieden en 20 brandweerwagens ingezet, melden Britse media. In het gebouw, een paleis uit de 18e eeuw, zijn onder meer galeries gevestigd. Daar hangen kunstwerken van Van Gogh, Manet en Cézanne. En ook zijn er culturele activiteiten. Vandaag zou er een breakdance-wedstrijd plaatsvinden. Volgens de brandweer woedt de brand in een deel van het dak. Op beelden en social media zijn grijze rookwolken te zien boven Somerset House. In India hebben artsen en verpleegkundigen het werk voor 24 uur neergelegd... na een brute verkrachting en moord op een vrouwelijke collega. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een ziekenhuis. Dus vanochtend zijn ziekenhuizen in heel India dicht. Alleen voor spoedgevallen wordt een uitzondering gemaakt. De dood van de vrouw van 31 zorgt voor veel woede verschillende Indiaanse steden protesteren mensen tegen de moord en ander geweld tegen vrouwen. Een vrijwilliger van de politie is aangehouden. Meerdere Iraanse accounts zijn van ChatGPT verwijderd. De accounts werden gebruikt voor een beïnvloedingscampagne. Er werden onder meer nepnieuwsverhalen over de Amerikaanse verkiezingen gemaakt. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig. Vanuit het zuiden volgt er meer bewolking. In het oosten kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt, met mogelijke regen in het oosten. In de middag bewolking en zonnige periode. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging... tussen Vinkenveen en knooppunt Oude Rijn.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 Tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons bij. Schud met je billen, gooi je haar los, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Dit is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. Welkom van all-time classics tot de hits van nu. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. ik heb een boot. Ik heb een hele mooie nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. de allermooiste boot van allemaal. vraag. nacht met jou, dat smaakt naar meer. Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer. Hits, hits, naar hits. De beste Hollandse hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Na een fikse scheldpartij dacht ik nu is het voorbij. Ik ga pleiten heeft geen zin zo door te gaan. Want wat hebben we eraan? Elke keer. En ik smeet de deur in het slot. Ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. Ook al deed het heel veel pijn zo goed was in het begin. En zo mooi had kunnen zijn. Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik me Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu... Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, Je vous revois me sourire. et j'étais si bien. heureux. J'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer les dix, les De drie op een rij van Fred Heij.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 Unchain my heart. I'm trading my heart Jet Hey. It's been said. Fred Heij. entertainment for you. Goudgele stranden en buivende palmen, de sterren verlichten de diepblauw. dansen, daar lagen mijn kansen. Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee. Ik voelde je lichaam dicht tegen het mijne. Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer. Tot jij besloot om ineens te verdwijnen, maar ik leg me daar niet bij neer. weer met me dansen, je draait je om, loop ik achter je aan. Nee, jij mag mij een tweede keer niet laten staan. Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom, neem ik jou in mijn armen en vraag waarom je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al uren te wachten, te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jouw lach. nu echt een gevecht tegen uren. Zolang heel mijn hart nog op jou hopen. mag. Is er een ander die thuis op je wachten? Of was deze nacht dan niets meer dan een spel? Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten, maar dat vertel ik nog wel. Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Als jij weer met me dans en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom Wat ik fout heb gedaan Zet je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Dit is Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? anders meer. Ik had een slokje op, oh waren t-shirtjes, alles plakt smaak dus naar nou droog. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rozen zijn die ewigen boten der Liebe. Aber leider, is toch niet zo vergänglich wie sie. Of hoor je liever een Engelse plaat? Oh, Kom allemaal op www.zfmartiesten.nl Die zomeravond onder de sterren Hand in hand, daar op de boulevard Klonken een bouzouki heel zacht van verre Smolten ons daar tot een liefdespaar Ik zal die avond nooit vergeten Eén ik je gaan. één stond je heel dichtbij. Ik voelde je hand, daar ging mijn verstand. Ik wist niet meer wat ik deed. We dronken veel streek sinds ik naar haar keek. Misschien houdt zij ook van mij. Straks gaan we naar huis, dan breng ik haar thuis. De nacht is dan zo voorbij. De wereld draait rond, ik ga door de grond. Als zij zegt ik vind je lief. Mag ik je misschien heel gauw weer eens zien? Want jij bent mijn hart kaarslicht en rood. en een regen lach, kijk jij me aan. jouw favoriete DJ. Op jouw favoriete radio. U luistert naar Entertainment for You. Ja, gezellig Fred. je mij hebt geschreven. Ik voel het verdriet op dat stukje papier. Jij komt niet terug en je stapt uit mijn leven. Jij zoekt het geluk, niet met mij en niet hier. verlaat. stop jou niet tegen. Ik gun jou het geluk, dat is ook houden van. De sleutel hoef jij mij nog niet terug te geven. Heb je morgen spijt, weet dat jij komen kan. stop Entertainment for you. Meer dan radio. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en het is al laat. Maar er wacht niemand op me thuis Dus waarom moet ik naar huis Naar die kille eenzaamheid Ik dacht misschien komt het ooit goed Maar had ik jou maar nooit ontmoet Hier sta ik dan opnieuw alleen Zonder liefde om me heen Maar dat is verleden tijd ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven dromen. Wachten tot je terug zult komen, want daar heb je sprookjes voor. Vandaag is weer een nieuwe start. Ik heb genoeg verdriet gehad ik kijk maar liever niet terug, dat is nu achter de rug. Ik wil weer mezelf zijn. Ik sta weer stevig op de grond. En zie wel wat er weer van komt. Ik was de weg heel even kwijt. Dat was jammer van de tijd. Maar dat zal voortaan anders zijn. Ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door niet langer blijven dromen wat een tot je terug zal komen, want daar heb je sprookjes voor. Ik zal geen traan meer om jou laten, want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven, dit geluk was maar voor even, dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten.